Door de verslechterende veiligheidssituatie en de beperkte toegang tot conflictgebieden... is de capaciteit voor gecoördineerde humanitaire bescherming echt afgenomen... En dat maakt het moeilijk om hulpverleners echt goed en adequaat te beschermen. En ik wil ook nog te evacueren bij dreigingen. Ook raakten vorig jaar 300 hulpverleners gewond en werden er 125 ontvoerd. De VN is bang dat er dit jaar nog meer slachtoffers vallen als er niks aan gedaan wordt. Alle landen in Afrika willen zichzelf goed op de kaart zetten. Letterlijk. Op de wereldkaart die je meestal ziet kloppen de verhoudingen niet. Hij is zo gemaakt dat landen in de buurt van de Evenaar veel kleiner lijken dan ze eigenlijk zijn. En landen in het noorden en zuiden juist veel groter. De Afrikaanse Unie wil daarom dat de Equal Earth kaart wordt gebruikt. Die laat veel beter zien hoe groot Afrika in werkelijkheid is. En balen voor voetbalfans in de Engelse kelderklasse die even naar de wc gingen of eerder naar huis gingen. Want die misten een spectaculaire comeback. De club Walton Hersham stond na 90 minuten 3-0 achter. Maar draaide dat in de blessuretijd helemaal om. De commentator ging compleet uit zijn dak. Joe Powell touches it. Did it? Oh my god, it's 3-0! It's 3-0 to the Swans! They've scored three goals in the space of 3 minutes of added time! What has just happened? Oh my word! Ja, in drie minuten scoorden ze dus drie keer. Het werd 3-3. Het weer, prima zomerdag, volop zon. Vanmiddag in het binnenland wel wat stapelwolken, maar hey, het blijft droog. Bij 21 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Werkzaamheden veroorzaken files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam...